Dat schrijft de nationale ombudsman Brenningmeijer in een rapport. Volgens hem stellen deurwaarders de beslagvrije voet vaak te laag vast... als ze beslag leggen op iemands inkomen. En dat mag wettelijk niet. Daardoor komen mensen in acute financiële problemen. De ombudsman begon het onderzoek in mei na een reeks van klachten... over de manier van werken van deurwaarders. In Groot-Brittannië zijn korte tijd rellen uitgebroken in een gevangenis in Maidstone in het graafschap Kent. Er was een speciale eenheid uitgerukt om te helpen om de rust te herstellen. Na ongeveer drie uur was de situatie weer onder controle. Ongeveer veertig gevangenen zouden zijn betrokken bij het oproer. Er raakte niemand gewond. In Maidstone zitten mensen die een straf van meer dan anderhalf jaar moeten uitzitten. Ruim 14.000 mensen hebben vandaag de handen uit de mouwen gestoken tijdens de Nationale Natuurwerkdag. Vorig jaar waren dat er iets minder. De vrijwilligers hebben op ruim 450 locaties de natuur een grote opknapbeurt gegeven. Er werd onder meer gesnoeid, gezaagd, gehooid en poelen werden opgeschoond. Landschapsbeheer Nederland organiseerde de actie voor de dertiende keer. In de eredivisie heeft Vitesse op het laatste moment de wedstrijd tegen Ajax gewonnen. Het enige doelpunt viel in de voorlaatste minuut en kwam van invaller Valerie Kwaaisashvili. FC Twente speelde thuis gelijk tegen NEC. Tot aan rust was het 2-0 in het voordeel van Twente. Maar NEC scoorde twee doelpunten en daarmee werd het 2-2. De derde wedstrijd in de eredivisie, PSV-Pek die is nog aan de gang. In Amsterdam hebben 50 musea hun deuren geopend voor de 14e museumnacht. Tot twee uur vannacht kunnen mensen die een kaartje hebben gekocht in de musea voorstellingen zien. Alle 30.000 kaartjes waren gisteren al uitverkocht. Met een kaartje kunnen bezoekers ook gratis met de tram en de bus van locatie naar locatie. Het weer bewolkt vanuit het westen regen en toenemende wind. Vannacht eerst droog, maar later opnieuw buien met aan zee harde tot stormachtige wind.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 Then I drop the beat I have in store. One, and it comes a two to the three and four. Then I drop the beat I have in store. One, and it comes a two to the three and four. Then I drop the beat I have in store. One, and it comes a two to the three and four. Then I drop the beat I have in store. One, and it comes a two to the three and one. And it comes a two to the three and one. And it comes a two to the three and one. And it comes a two to the three and one. And it comes a one. And it comes a Global House Vibes with DJ Malzo.